9 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Premier Berlusconi is bereid op te stappen zodra het Italiaanse parlement de plannen voor economische hervormingen heeft doorgevoerd. Dat zei hij na afloop van een gesprek met president Napolitano. De stemming over de economische hervormingen staat voor volgende week gepland in de Senaat. Het Huis van Afgevaardigden zou half december pas stemmen, maar dat wordt nu waarschijnlijk vervroegd. Vanmiddag werd duidelijk dat Berlusconi in het parlement niet meer kan rekenen op een meerderheid. Het parlement keurde de jaarrekening over 2010 goed, maar een meerderheid van de leden onthield zich van stemming. Ook leden van de coalitiepartijen lieten Berlusconi vallen door zich van stemming te onthouden. De Libische oud-premier al-Mahmoudi mag door Tunesië worden uitgeleverd aan Libië. Een Tunesisch hof van beroep heeft dat bepaald. Al-Mahmoudi was premier onder kolonel Gaddafi. Toen Gaddafi werd verdreven vluchtte ook de premier... Hij werd in september opgepakt in het zuiden van Tunesië, niet ver van de grens met Algerije. Een rechtbank in Tunesië veroordeelde al, hem al tot zes maanden cel voor het illegaal binnenkomen van het land. Dat vonnis werd later in beroep vernietigd. Nu is dus besloten dat de Libische oud-premier mag worden uitgeleverd aan Libië. In Liberia lijkt president Ellen Johnson Sirleaf verzekerd van een tweede termijn. Vandaag was de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Johnson Sirleaf zou het daarin opnemen tegen de oppositiekandidaat, oppositiekandidaat Winston Tubman, maar die besloot uiteindelijk tot een boycott. Volgens Tubman is er in de eerste ronde gefraudeerd. Hij had zijn achterban opgeroepen thuis te blijven. Vele Liberianen lijken daar gehoor aan te hebben gegeven. In de eerste ronde stonden er nog lange rijen voor de stembureaus. Nu was het opvallend rustig. Kiezers zouden ook zijn thuisgebleven uit angst voor geweld. Gisteren vielen er bij verkiezingsonderlusten zeker twee doden. Het weer, steeds meer opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 6 tot 10 graden. Morgen eerst bewolkt, maar later meer zon en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS. De is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A28 tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Hoevelaken.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 U heeft de bezetting nog niet van mij te goed van deze prachtige cd en LP. Hij heet Something Else en hij is uitgebracht onder het eh, prachtige label Blue Note de bezetting dan. Miles David op trompet, Cannibal Orderly, Old Sax, Hank Jones op piano, Sam Jones op bas en Art Blakey op drums. We gaan lekker door met een mooie zangeres. En dan heb ik het over Annemarie Jopek met Dood Speak. Nancy Alexander was dat op piano. Hij werd bijgestaan door de beroemde Ray Brown op de bas en Frank Gant op de drums. Prachtig nummer en de luisteraars die er zoeken van hebben, die herkennen ongetwijfeld dat het een nummer is van Carlos Jobim. We gaan lekker door met een muziekje wat eh, wordt gezongen door Nora Jones en zij wordt daarbij ondersteund door de Pieter Malek Group. you're beautiful de cd Ray Sings en Basie Swings Come Live With Me. Heerlijk nummer Ray Charles, vooral in een fantastische rol. Hele mooie cd is dit. We gaan eh, lekker door met Tor Eriksen en het nummer From Day to Day. city seems to work like my mirror from day to day. The only difference is this one can break and you can't turn. we're going is she say you feel the same And We Be Friends. Vooral een nummer wat Elvin Gerald en Louis Armstrong op een voortreffelijke manier ook naar voren hebben gebracht. Maar dit swingde de pan uit. Ja, luisteraars, Molly Johnson, wie kent haar niet? Streets of Paradise, Philadelphia. has vanished and gone. At night I can hear the blood. over here are ragged shirts and baggy pants. The old In a cell in New Orleans I was down and out He looked at me to be the eyes of faith As he spoke of life Laugh and slap his legs upstairs dancing Across the sand He grabbed his fence a bit of steers Oh how he jumped up high shadows all around He danced for those at minstrel shows and county fairs Throughout the South He spoke with tears of 15 years, oh how he dogged and he traveled about He dogged up and died Dogged up and died After 15 years he still grieved Mr. Bojangles Mr. Bojangles He said I dance in every chance in honky-tonk county bars He said I drink so big He shook his head And as he shook his head I heard someone was dat met Mr. Jenkels. Ik heb nu een eh, legende uit de 60er jaren. Hij was ook op televisie. Hij was een charmante man. Ik ga er een eh, heel raar nummer van hem draaien. En degene die in de buurt is, die als eerste hier komt en de naam van deze zanger de, uh, raadt, die kan in het kader van 50 plus van mij een prachtige cd krijgen met Legends of Jazz. Ga luisteren. Wie is dit? can't get out of this mood. Can't get over this feeling. What you doing, Hutton? Doodling. Can you doodle? Can I doodle? I can't get it out of my noodle. How come? Cause I love you. A bushel and a peck. A bushel and a peck and a hug around the neck. Ouch! Hug around the neck and a barrel and a heap. barrel and a heap and I'm talking in my sleep about you. About me? Yes, about you. My heart is leaping, having trouble sleeping. Cause I love you. A bushel and a peck, you bet you pretty like I do. Do do do do do do. Do you like me, Perry? Oh, very. Do you like me, Hutton? Like a glutton. So where's your Como button? <gasps> <gasps> I love you. A bushel and a peck. How much? A bushel and a peck. Though you make my heart a wreck. Make my heart a wreck. And you make my life a mess. Make my life a mess. It's a mess of happiness about you. About me? Yes, about you. You're gonna grieve me if you ever leave me. Cause I love you. A bushel and a peck. You bet your kind of quiet around here. Oh, we can fix that, Perry boy. Let's go! I love you, a bushel and a peck, a bushel and a peck, and it beats me all the heck, beats me all the heck, how I'll ever tend the farm, ever tend the farm, when I wanna keep my arms about you. About you, the cows and chickens, let them go to the dickens, cause I love you the bushel and the peck. You bet your birdie neck I do. It's getting kind of quiet again. An octave lower, please. ZFM Jazz zit erop.